Mariel Hageman met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van Huizen Sint-Jozef in Heel heeft daar destijds verhalen gehoord over het ombrengen van gehandicapte kinderen. De oud-verpleegkundige, die vanavond in Brandpunt zijn verhaal vertelt, kwam in 1969 in het Limburgse tehuis werken. Kort daarna kreeg hij van een broeder te horen dat er begin jaren 50 zeker 20 kinderen om het leven zijn gebracht. De verpleegkundige vertelde wat hij had gehoord aan de directeur en de voorzitter van de Raad van Toezicht, maar er werd niets met zijn verhaal gedaan. Het OM, dat de sterfgevallen in huizen Sint-Jozef onderzoekt, kent het verhaal van de oudverpleegkundige niet en hoopt dat hij zich bij de politie meldt. De Nederlander Klaas Karel Faber is nu de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het Simon Wiesenthal Centrum. De 89-jarige oud-assessor neemt de plaats in van de Hongaar Sandor Kepiro, die gisteren is overleden. Faber was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van het executiepeloton in kamp Westerbork en van een speciaal commando dat verzetsmensen vermoordde. In 1947 werd Faber ter dood veroordeeld. Die straf werd later omgezet in levenslang. Begin jaren 50 ontsnapte Faber uit de gevangenis en vluchtte naar Duitsland. Nederland vraagt al jaren tevergeefs om zijn uitlevering. Bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern lijkt de regeringspartij CDU opnieuw te verliezen. De Christen-Democraten krijgen volgens de peilingen zo'n 23% van de stemmen en dat is 5% minder dan bij de vorige verkiezingen. Mecklenburg-Voorpommern in het noordoosten van Duitsland is de thuisstaat van CDU-bondskanselier Merkel. Grote winnaar daar is de Sociaal-Democratische Partij SPD, die ruim 36% van de stemmen krijgt. Ook die linke en de groene boeken winst. Die linke hoopt op de linkse coalitie met de SPD. De Sociaal-Democraten hebben zelf nog geen voorkeur uitgesproken. Het weer. Vanavond eerst droog, later opnieuw buien. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen afwisselend zon, bewolking en buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het NOS.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 En dat allemaal via uh, ja, Promotions, een uh, promotionsbureau uit Canada. En dan komt ook de volgende, volgende cd vandaan, Crystal Keys Songs to Oigenend and eh, Heel van Lias Scallon. En eh, ja, ook een hele mooie cd. Dus nieuwe artiesten in dit programma, Peaceful Radio. gaan daar maar eens lekker voor zitten. Veel luisterplezier. fountains mingle with the river, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single. All things by a law divine in one spirit meet and mingle. Why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister flower would be forgiven if she disdained her brother. And the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea what is all this sweet work worth if thou kiss not me? cosa più preziosa per me. Mio cuore pieno con amore per te. Tienemi, cara mia, tienemi. Non mi, non mai. Viene mine la tua carezza sempre. mine la tua sempre. Yeah. de Shamanic Journey van de verzamelcd Pure Inspiration van Oriana Music. Goed, ehm, hele lekkere muziek aan van die Anugarma. We gaan afsluiten met een uh, ander verzamelse verzamelcd van Oriana, Relax Into Now. Uh, moet ik even kijken wie, eh, wie aan de beurt is. Oh ja, het is eh, muziek van Ricky Moore, Henry Marshall and Friends tot tot het eind van het eerste uur van eh, Peaceful Radio. En daarna kom ik terug met eh, weer eh, twaalf andere fijne werkjes.